Het is het eerste directe contact tussen een Amerikaanse en Iraanse leider in ruim 30 jaar. Volgens Obama kan er een veelomvattend akkoord worden bereikt met Iran over het nucleaire programma. Het telefoontje van Obama kwam toen Rouhani op de terugweg was van de VN in New York naar Teheran. Treinenbouwer Ansaldo Breda eist 132 miljoen euro van de Nederlandse spoorwegen. Het heeft een advocaat van het Italiaanse bedrijf bevestigd. Ansaldo Breda wil dat de NS zich aan de contractuele verplichtingen houdt. De NS moet nog 7 van de 16 VERA-terreinen betalen. Ook eist Ansaldo een schadevergoeding. Syrië moet zijn voorraad chemische wapens voor juli volgend jaar hebben vernietigd, staat in het ontwerpbesluit van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, waar vanavond over wordt vergaderd. De OPCW wil dat alle productiefaciliteiten voor chemische wapens voor november dit jaar zijn vernietigd. Als het ontwerpbesluit van de OPCW wordt goedgekeurd, is de weg vrij voor de VN-veiligheidsraad om te stemmen over een Syrië-resolutie. En minister van Buitenlandse Zaken Timmermans heeft diezelfde VN-veiligheidsraad opgeroepen over te gaan tot gecoördineerde actie tegen Syrië. Hij noemde de situatie in het land een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Timmermans zei in zijn toespraak in de algemene vergadering dat de internationale gemeenschap zijn verantwoordelijkheid moet nemen, omdat Syrië zijn burgerbevolking niet heeft beschermd. SPD-kopstuk Peer Steinbrück geeft een zetel op in de Duitse Bondsdag en trekt zich terug uit de actieve politiek. Steinbrück wil nog wel zitting nemen in een verkenningscommissie voor samenwerking met de CDU. De twee partijen zullen waarschijnlijk proberen een coalitie te vormen. De 66-jarige Steinbrück stapt op na zijn nederlaag bij de verkiezingen van afgelopen zondag, waar hij de uitdager was van bondskanselier Angela Merkel.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 glass and let's Take back the night. Take back the night. I think i try to shut